uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is een oplossing voor de crisis tussen de Duitse regeringspartijen... zegt de leider van de CSU. Seehofer zegt aan te blijven als minister van Binnenlandse Zaken. Hij lag overhoop met bondskanselier Merkel van de CDU. En vandaag was er crisisoverleg over het aanscherpen van het migratiebeleid. Daar zal weken ruzie over. Volgens Seehofer wordt door het compromis de illegale immigratie aan de grens gestopt... In het grensgebied bij Oostenrijk komen uitwijzingscentra... waar migranten worden uitgezet naar het land waar ze als eerste zijn geregistreerd. Premier Rutte heeft in zijn ontmoeting met president Trump gezegd... dat de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium van tafel moeten. Zijn boodschap aan de Amerikaanse president was dat het handelsconflict... tussen de VS en de EU moet worden gedeescaleerd. Trump verzekerde dat er binnenkort overleg met de EU volgt. Het was voor het eerst dat Rutte door Trump werd ontvangen op het Witte Huis. De twee spraken een uur met elkaar. De tbs'er die in Purmerend drie jaar geleden een vrouw neerstak... wist te ontsnappen doordat zijn begeleiders niet opletten. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het interne rapport van de commissie die de zaak onderzocht. Daarin staat volgens RTL dat de twee begeleiders pas na twintig minuten door hadden... dat de man tijdens een familiebezoek tussenuit was geknepen. Hij had een mes gepakt en verwondde daarmee in een supermarkt een willekeurige vrouw in haar gezicht. De man kreeg een jaar eerder tbs met dwangverpleging omdat hij een man had neergestoken. En de Thaise voetballers, die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot, zijn allemaal nog in leven. Dat is te zien op beelden die reddingswerkers hebben gemaakt. En nu moeten de jongens van de twaalf, ja, de, de twaalf jongens en hun coach nog uit de grot worden gehaald. De reddingsactie is in volle gang. Het voetbalteam raakte 23 juni vermist. De jongens waren naar eh, de toeristische grot gegaan voor een dagje uit. Eenmaal in de grot werden ze waarschijnlijk verrast door noodweer. En België heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales. De Rode Duivels stonden nog met 0-2 achter tegen Japan... maar ze wisten toch nog met 3-2 te winnen. België speelt nu in de kwartfinale tegen Brazilië. Het weer nog... Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life.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 Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is een oplossing voor de crisis tussen de Duitse regeringspartijen... zegt de leider van de CSU. Seehofer zegt aan te blijven als minister van Binnenlandse Zaken. Hij lag overhoop met bondskanselier Merkel van de CDU vandaag was er crisisoverleg over het aanscherpen van het migratiebeleid. Daar zal weken ruzie over. Volgens Seehofer wordt door het compromis de illegale immigratie aan de grens gestopt. In het grensgebied bij Oostenrijk komen uitwijzingscentra... waar migranten worden uitgezet naar het land waar ze als eerste zijn geregistreerd. Premier Rutte heeft in zijn ontmoeting met president Trump gezegd dat de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium van tafel moeten. Zijn boodschap aan de Amerikaanse president was dat het handelsconflict tussen de VS en de EU moet worden gedeescaleerd. Trump verzekerde dat er binnenkort overleg met de EU volgt. Het was voor het eerst dat Rutte door Trump werd ontvangen op het Witte Huis. De twee spraken een uur met elkaar. De TBS'er die in Purmerend drie jaar geleden een vrouw neerstak wist te ontsnappen doordat zijn begeleiders niet opletten. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het interne rapport van de commissie die de zaak onderzocht. Daarin staat volgens RTL dat de twee begeleiders pas na 20 minuten door hadden... dat de man er tijdens een familiebezoek tussenuit was geknepen. Hij had een mes gepakt en verwondde daarmee in een supermarkt een willekeurige vrouw in haar gezicht. De man kreeg een jaar eerder tbs met dwangverpleging omdat hij een man had neergestoken. En de Thaise voetballers, die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot, zijn allemaal nog in leven. Dat is te zien op beelden die reddingswerkers hebben gemaakt. En nu moeten de jongens van de twaalf, ja, de, de jongens en hun coach nog uit de grot worden gehaald. de reddingsactie is in volle gang. Het voetbalteam raakte 23 juni vermist. De jongens waren naar eh, de toeristische grot gegaan voor een dagje uit. Eenmaal in de grot werden ze waarschijnlijk verrast door noodweer. En België heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales. De Rode Duivels stonden nog met 0-2 achter tegen Japan... maar ze wisten toch nog met 3-2 te winnen.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 Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is een oplossing voor de crisis tussen de Duitse regeringspartijen... zegt de leider van de CSU. Seehofer zegt aan te blijven als minister van Binnenlandse Zaken. Hij lag overhoop met bondskanselier Merkel van de CDU... En vandaag was er crisisoverleg over het aanscherpen van het migratiebeleid. Daar zal weken ruzie over. Volgens Seehofer wordt door het compromis de illegale immigratie aan de grens gestopt. In het grensgebied bij Oostenrijk komen uitwijzingscentra... waar migranten worden uitgezet naar het land waar ze als eerste zijn geregistreerd. Premier Rutte heeft in zijn ontmoeting met president Trump gezegd dat de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium van tafel moeten. Zijn boodschap aan de Amerikaanse president was dat het handelsconflict tussen de VS en de EU moet worden gedeescaleerd. Trump verzekerde dat er binnenkort overleg met de EU volgt. Het was voor het eerst dat Rutte door Trump werd ontvangen op het Witte Huis. De twee spraken een uur met elkaar. De tbs'er die in Purmerend drie jaar geleden een vrouw neerstak... wist te ontsnappen doordat zijn begeleiders niet opletten. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het interne rapport van de commissie die de zaak onderzocht. Daarin staat volgens RTL dat de twee begeleiders pas na twintig minuten door hadden... dat de man tijdens een familiebezoek tussenuit was geknepen. Hij had een mes gepakt en verwonde daarmee in een supermarkt een willekeurige vrouw in haar gezicht. De man kreeg een jaar eerder tbs met dwangverpleging omdat hij een man had neergestoken. En de Thaise voetballers, die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot, zijn allemaal nog in leven. Dat is te zien op beelden die reddingswerkers hebben gemaakt. En nu moeten de jongens van de twaalf, ja, de, de twaalf jongens en hun coach nog uit de grot worden gehaald. De reddingsactie is in volle gang. Het voetbalteam raakte 23 juni vermist. De jongens waren naar eh, de toeristische grot gegaan voor een dagje uit. Eenmaal in de grot werden ze waarschijnlijk verrast door noodweer. En België heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales. De Rode duivel stonden nog met 0-2 achter tegen Japan... maar ze wisten toch nog met 3-2 te winnen. België speelt nu in de kwartfinale tegen Brazilië. Het weer nog. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life.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 zegt de leider van de CSU. Seehofer zegt aan te blijven als minister van Binnenlandse Zaken. en lag overhoop met bondskanselier Merkel van de CDU. En vandaag was er crisisoverleg over het aanscherpen van het migratiebeleid. Daar zal weken ruzie over. volgens Seehofer wordt door het compromis de illegale immigratie aan de grens gestopt. In het grensgebied bij Oostenrijk komen uitwijzingscentra... waar migranten worden uitgezet naar het land waar ze als eerste zijn geregistreerd. Premier Rutte heeft in zijn ontmoeting met president Trump gezegd dat de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium van tafel moeten. Zijn boodschap aan de Amerikaanse president was dat het handelsconflict tussen de VS en de EU moet worden gedeescaleerd. Trump verzekerde dat er binnenkort overleg met de EU volgt. Het was voor het eerst dat Rutte door Trump werd ontvangen op het Witte Huis. De twee spraken een uur met elkaar. De tbs'er die in Purmerend drie jaar geleden een vrouw neerstak... wist te ontsnappen doordat zijn begeleiders niet opletten. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het interne rapport van de commissie die de zaak onderzocht. Daarin staat volgens RTL dat de twee begeleiders pas na twintig minuten door hadden... dat de man tijdens een familiebezoek tussenuit was geknepen. Hij had een mes gepakt en verwonde daarmee in een supermarkt een willekeurige vrouw in haar gezicht. De man kreeg een jaar eerder tbs met dwangverpleging omdat hij een man had neergestoken. En de Thaise voetballers, die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot, zijn allemaal nog in leven. Dat is te zien op beelden die reddingswerkers hebben gemaakt. En nu moeten de jongens van de twaalf, ja, de, de twaalf jongens en hun coach nog uit de grot worden gehaald. De reddingsactie is in volle gang. Het voetbalteam raakte 23 juni vermist. De jongens waren naar eh, de toeristische grot gegaan voor een dagje uit. Eenmaal in de grot werden ze waarschijnlijk verrast door noodweer. En België heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales. De Rode Duivels stonden nog met 0-2 achter tegen Japan... maar ze wisten toch nog met 3-2 te winnen.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 zegt de leider van de CSU. Seehofer zegt aan te blijven als minister van Binnenlandse Zaken. Hij lag overhoop met bondskanselier Merkel van de CDU. En vandaag was er crisisoverleg over het aanscherpen van het migratiebeleid. Daar zal weken ruzie over. Volgens Seehofer wordt door het compromis de illegale immigratie aan de grens gestopt. In het grensgebied bij Oostenrijk komen uitwijzingscentra... waar migranten worden uitgezet naar het land waar ze als eerste zijn geregistreerd. Premier Rutte heeft in zijn ontmoeting met president Trump gezegd dat de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium van tafel moeten. Zijn boodschap aan de Amerikaanse president was dat het handelsconflict tussen de VS en de EU moet worden gedeescaleerd. Trump verzekerde dat er binnenkort overleg met de EU volgt. Het was voor het eerst dat Rutte door Trump werd ontvangen op het Witte Huis. De twee spraken een uur met elkaar. De TBS'er die in Purmerend drie jaar geleden een vrouw neerstak... wist te ontsnappen doordat zijn begeleiders niet opletten. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het interne rapport van de commissie die de zaak onderzocht. Daarin staat volgens RTL dat de twee begeleiders pas na twintig minuten door hadden... dat de man er tijdens een familiebezoek tussenuit was geknepen. Hij had een mes gepakt en verwonde daarmee in een supermarkt een willekeurige vrouw in haar gezicht. De man kreeg een jaar eerder tbs met dwangverpleging omdat hij een man had neergestoken. En de Thaise voetballers, die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot... zijn allemaal nog in leven. Dat is te zien op beelden die reddingswerkers hebben gemaakt. En nu moeten de jongens van de twaalf, de, de jongens en hun coach nog uit de grot worden gehaald. de reddingsactie is in volle gang. Het voetbalteam raakte 23 juni vermist... De jongens waren naar eh, de toeristische grot gegaan voor een dagje uit. Eenmaal in de grot werden ze waarschijnlijk verrast door noodweer. En België heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales. De Rode Duivels stonden nog met 0-2 achter tegen Japan... maar ze wisten toch nog met 3-2 te winnen.